Daardoor stemden in de Eerste Kamer 38 senatoren voor en 37 tegen. Tot laat in de avond bleef het spannend... omdat al die tijd onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. Hij had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing. Duivenstein pleitte voor een tijdelijke verhuurdersheffing tot eind 2016. Maar hij zei later dat hij ermee kan leven dat die er niet komt. Minister Blok voor Wonen is tegen een tijdelijke heffing. Maar beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. De chef van het VN-team dat in Syrië onderzoek doet naar chemische wapens... pleit voor een nieuw onderzoek om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de aanvallen met gifwapens. Alke Selström gaf leiding aan het VN-team dat bewijs verzamelde van het gebruik van chemische wapens op 21 augustus bij Damascus. Daarbij kwamen volgens de Verenigde Staten zeker 1400 burgers om het leven. Verder heeft het team aanwijzingen dat ook op vier andere locaties in Syrië chemische wapens zijn ingezet. Volgens Selström heeft zijn team veel feiten verzameld, maar niet genoeg om vast te kunnen stellen wie de schuldige partij is. Volgens hem ging het mandaat ook niet zo ver. Daarom is een nieuw, veel breder onderzoek nodig, zegt hij. Twee Amerikaanse astronauten in het International Space Station gaan minstens twee ruimtewandelingen maken. Ze gaan een pomp vervangen die vorige week kapot ging. Drie jaar geleden ging die pomp ook al kapot. Er waren toen drie ruimtewandelingen nodig om hem te vervangen. De NASA hoopt dat de klus nu in twee keer kan worden geklaard. De eerste wandeling is zaterdag en ook maandag staat een ruimtewandeling gepland. En als het nodig is gaan de astronauten ook eerste kerstdag nog een keer naar buiten. Het weer vannacht in het westen en noorden wat regen, op andere plaatsen droog. Minima rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst regen, later overal overwegend droog met soms wat zon.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 You see him walking around with his headphones blaring. Alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. What bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked. He's mad, so he's talking back. Talking black. Brainwashed from rock and rap. Only have one homie, only this gun, only, cause don't need one homie everybody just feels like they can relate.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 other side, on the other side. job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again.